Goedemorgen, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een orkaan af op het Caribisch gebied. Het Amerikaans Orkaancentrum heeft een weerwaarschuwing afgegeven voor storm Beryl. Die heeft zich ontwikkeld tot orkaan met windsnelheden tot 120 km per uur. Volgens het orkaancentrum kan het heel gevaarlijk worden. Places like Barbados, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Grenada with uh, Hurricane Barrel, which has just become a hurricane this afternoon, expected to quickly intensify and be a major hurricane as it moves through the Windward Islands uh, late tomorrow night and early Monday. So we've got about another day to get ready for this dangerous storm. De precieze route van de orkaan is nog niet duidelijk, maar ook Nederlandse eilanden Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten moeten rekening houden met ernstige overlast. In het zuidoosten van Oekraïne zijn zeven mensen omgekomen door een Russische raketaanval. Onder de doden zijn twee kinderen, ook zijn er 31 gewonden. President Zelensky roept westerse landen op om snel meer wapens en luchtverdediging naar Oekraïne te sturen. In Helmond heeft een groep jongeren gisteravond mensen op de, de stuipen op het lijf gejaagd. Ze liepen te zwaaien met een pistool in de richting van mensen. Het was geen echt pistool, maar een gelblaster met balletjes van gel in plaats van echte kogels dus. Die is niet verboden, maar wel als je er zo mee omgaat, zegt de politie. Agenten hebben degene die de gelblaster in zijn hand had direct naar huis gebracht en zijn ouders ingelicht. Duitsland had gisteren een lastige avond tegen Denemarken... maar is toch door naar de kwartfinale op het EK. Denemarken dacht 1-0 te maken, maar die werd afgekeurd vanwege buitenspel... Vlak daarna kregen de Duitsers een penalty. Strafstoß! Kai Havertz gegen Schotland had er schon verwandeld. En jetzt, en jetzt! Schwarz-rot-goldene euforie. Kai Havertz trifft schon wieder. Der deutsche Dosenöffner. Daarna werd het ook nog eens 2-0. De wedstrijd duurde trouwens een half uur langer dan normaal. Het lag stil vanwege onweer. Eerder op de avond plaatste ook Zwitserland zich voor de kwartfinale. Het werd 2-0 tegen Italië. Dan het weer. Het is bijna overal droog en soms komt de zon ook even tevoorschijn. Vanmiddag nieuwe buien, wel warm.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 like mine like mine with a kiss. Up or down, I never frown. X can be almost bliss, just as long as I get my kiss. How do you like your ex in the morning? Goedemorgen ZFM luisteraars. Welkom bij de zoveelste editie van ZFM Jazz op zondag. Een van de langstlopende programma's in eh, de geschiedenis van ZFM Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd een vluchtig zomerprogramma... door eh, Peter den Boer, ondergetekende. En ik ga, nadat we Mulder en Mulder hadden gehoord met Frits KT, naar eh, Lils McIntosh.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 Monday rolls around, I end up like I stood out, just crying my heart out. She don't love me like I love her. nobody could. Nobody. I got it bad, and that ain't good. Now when the weekend's over, Monday rolls around in the black and stutter just crying baby babas on the do the tease does it it sure is good. Ja, twee grootmeesters. Aan de piano hadden we Duke Ellington en op de trompet en als zanger Louis Armstrong prachtig om die twee bij elkaar te hebben. Verder niks anders is ook niet nodig. Goede wijn behoeft geen krans. We gaan nu luisteren naar een eh, Amerikaanse gitariste, zangeres Nancy Wilson. En het stuk is getiteld, heel mooi, The Very Thought of You. I don't need your photograph to keep by my bed. Your picture is always in my head. I don't need your portrait, dear, to call you to mind. For sleeping or waking, dear, I find the forget to do. happy as a queen and foolish though it may seem to me that's everything the blow Wilson, The Very Thought of You. Uh, wij kennen allemaal Toets Tielemans. En die zegt altijd dat hij geïnspireerd is geweest en geworden... Eh, tot het speler op de mondharmonica. Naast zijn virtuose spel op de gitaar. Door niemand minder dan eh, Larry Adler. Een mondharmonica speler. Geboren in... Ja, 1914. Geboren 1914. En die heeft dus kennelijk Toets Tielemans geïnspireerd. Nou, dan moet dit wel iemand zijn. Die Larry Adler is eh, op heel veel opnames te horen. En eh, de laatste jaren van zijn leven, hij is overleden in 2001. De laatste tientallen jaren eh, omringde hij zich met zangers en zangeressen van deze tijd. En zo ook heeft hij opgenomen met Sting. En die laatste was zo onder de indruk van uh, eh, Edler... dat hij het initiatief heeft genomen om eh, voor zijn 80ste verjaardag een cd te brengen... met allemaal hedendaagse zangers en zangeressen. En eh, met allemaal Gershwin-nummers. The Glory of Gershwin. En op, een van die, op die cd is een van de stukken... wordt gezongen door Peter Gabriel... En dat is Summertime met de mondharmonica van Larry Adler. Gabriel en Larry Adler op de mondharmonica. Een heel orkest erbij. En ik ga nu terug naar de andere kant van het spectrum. Eenvoudig jazz trio en dan alleen nog maar uit uh, de oertijd van de jazz. Wel gespeeld door moderne tijdgenoten. Een Zweeds trio. Bent Persson, trompet cornet... Eh, Jacob Ulberger, gitaar en Frans Sjöström op de bassaxofoon. De bassaxofoon is eh, een grote saxofoon weer slag groter dan de baritonsax. En eigenlijk uitgevonden door Adolf Sax eh, om in uh, fanfareorkesten te fungeren als basinstrument. Je hebt de, de, de, met een trompetmondstuk de tuba en mensen die dan sax speelden... konden ook baspartijen doen door op de bassax te spelen. Er zijn er niet veel van in Nederland. Je hebt ook nog de contrabassax. Die is hoger dan de persoon die erop blaast. Dat ding staat op een stellage. geeft alleen nog maar een soort diep grommend, knorrend, niet mooi geluid. Maar goed, dit terzijde. Uh, dit hot jazz trio uit Zweden... Eh, blijkt in staat om de bassaxofoonpartij zodanig erin te vlechten... dat die eh, zowel soleert, prachtig soleert op de bassax... als de bas noten speelt als de andere mensen soleren. We gaan luisteren naar een klassieker... en dat is de Basin Street Blues door het Hot Jazz Trio. matter. uit Zweden. En van deze drie jongens gaan we naar een ander trio. Een pianotrio Duke Jordan. Confirmation. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. But don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Yes, I'd sacrifice anything what might for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats right in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Just use your mentality. Wake up to reality. But each time I do just thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Under my skin. Under my skin. Under my skin. Danny Williams, I've Got You Under My Skin. En dan ga ik nu naar een Nederlands groepje. Niet onaardig bedoeld, maar klein van omvang. Eh, de Krocht, Jazz in de Krocht, Jazz in Zandvoort... Eh, ligt voorlopig stil vanwege de zomer. de eh, de zomerstop. Maar na de zomer gaat dit programma vrolijk en vol goede moed weer verder met eh, elke maand weer een fantastisch concert. En in het programma Jazz op zondag ZFM komt eh, regelmatig een scala aan muzikanten voorbij. Ook vandaag die mm, al alle dan niet met regelmaat in, eh, tijdens die concerten te horen zijn. Ik heb op de draaitafel het trio Introduction uitgebreid met Koos van der Hout op trompet... en de trio Harry Happel piano en synthesizer. Frits Landersbergen op het slagwerk. En Mary Heyhuwat op de bas. En vocaal ondersteunen zij... Eh, nee, <laughs> vocaal is aanwezig eh, Marjolein Lene. En ehm, we gaan het, allemaal horen. Dit I Do, een klassieker. Do I love you? Oh my, do I, honey... do I do? do I want you? Oh my, oh my, do I, honey? do I do? Marjolein Lenen met het eh, kwartet van Happel. Meneer Happel op de piano, fantastisch. De Dutch Winkelers Band heeft sinds de oprichting net na de oorlog... Ehm, heel veel eh, bezettingen gehad, maar ook heel veel stijlen. <clears throat> en de liefhebbers die de Dutch Swing volgen... of de, de kenners die eh, hebben allemaal hun eigen voorkeur over de periode... met piano, zonder piano, Een klassieke bezetting... en een dubbele bezetting, van alles en nog wat. De, de swing is ook altijd wel eh, aardig commercieel denkend geweest. Heeft het jazz-idioom eh, zelden verlaten. Af en toe is eh, Sinterklaas of kerstliedjes of een cd met Hollandse hits. Dat was allemaal commercieel bedoeld in een, in een jazzjasje daar zijn we allemaal niet zo heel gek op. Eh, ze hebben de hele wereld over gereisd, de heren van het orkest. En zo zijn ze ook ooit in Zuid-Amerika geweest. En daar hebben ze hoge ogen gegooid. Althans, daarna zal ik zeggen. Omdat ze daar authentieke instrumenten hebben leren kennen. En dat heeft geresulteerd op enig moment in een eh, cd, een LP, de Dutch Samba. De Winkelers Band en opname Dutch Samba. Waar de, de bezetting van toen hadden we Peter Schilproot... en die speelde op de Cuena fluit. Dat is een, een rond fluitje. We gaan er straks ga ik een stukje van laten horen. Arie Lichthart die speelt in dit geval op een soort Zuid-Amerikaans gitaartje... de requinto. Henk Bos van Dra Drakenstein, basgitaar, ook weer modern. Huub slagwerk. Wim van der Beek Kabaza. En, en dan hadden we natuurlijk nog... Eh, die wordt helemaal niet genoemd, zeg. De twee andere heren. Heel vreemd. Oh ja. Ja, eh, ik zei het al. Wim van der Beek is toegevoegd op het, eh, op het slagwerk. Bob Kaper, klarinet. En Dick Kaart op de trombone en Bert de Kort op de cornet. Nou, ik heb ze allemaal genoemd. We gaan luisteren naar een Zuid-Amerikaans nummer gespeeld door de Dutch Winkelers dus Band. En dat is Poinciana. de Dutch is Band met uh, eh, Pointiana. En zoals beloofd ga ik nu eh, laten horen een zomerstukje. Dat past precies in het programma. Je luistert nog steeds naar ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer... met als thema een luchtige zomeruitvoering. We gaan nu luisteren naar Samba de Quena... met Peter Schilproot op de kwenen. heaven, you would get an eight. But you're home by your lonesome most every night. You watch Johnny Carson till you turn out the light. He's pretty funny, and it looks like you are too. Irresistible you. Hey, midnight swinger Who's got the heart that you're breaking tonight? A centerfold playmate or a movie star type? So how can the world's new Marcello Mastroianni be so blue? My, what a long, long wait. Your geisha girls seem to be late. Who's gonna fan you? Who's gonna peel your gray? Well, it looks like another boring evening at home. No loving tonight, just instant breakfast alone. If losers had contests, there's no doubt how you do. Undefeatable you. Undefeatable you. mee de Midnight Swinger. mee niet alleen een fantastische eh, zanger, een scatter... maar ook een ongelooflijk goede big band slagwerker. Dit terzijde. Ik heb nu op de het eerste u zit er alweer bijna op. ZFM op John zondag. Zometeen eh, het nieuws en daarna nog een uur lang prachtige muziek. ZFM op zondag.